Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De onderhandelingen over het landbouwakkoord zijn geklapt. Boerenorganisatie LTO Nederland stapt uit het overleg... omdat hun vertrouwen om over de toekomst van boeren te praten niet is hersteld. Minister Piet Adema van Landbouw is teleurgesteld. Hij praat de komende dag nog wel verder met andere partijen die meepraten over een landbouwakkoord... Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet onder meer boeren meer vrijheid wil geven om natuurdoelen te halen. Dat blijkt voor LTO dus niet voldoende te zijn. De zoekacties naar de vermiste duikboot hebben volgens de Amerikaanse kustwacht nog niets opgeleverd. Sinds zondag is er geen contact meer met de onderzeeër. Die is onderweg op, naar een expeditie naar het wrak van de Titanic. De kustwacht heeft een onderwaterboot ingezet... en het Pentagon stuurt vliegtuigen om het duikbootje te vinden. Ook is internationale hulp onderweg. De tijd dringt voor de vijf mensen aan boord. Ze hebben nog maar zuurstof voor iets minder dan twee dagen. Europese leiders willen dat China zich inzet voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne... zegt een hoge EU-functionaris tegen persbureau Reuters. China heeft de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nooit veroordeeld... Het is bereid om een bemiddelende rol te spelen en stuurde onlangs een gazant naar Kiev. Maar tot werkbare voorstellen heeft dat niet geleid. Bij een brand in een vrouwengevangenis in Honduras zijn zeker 41 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten in Honduras zit er georganiseerde misdaad erachter. De brand brak vanmorgen uit na gevechten tussen rivaliserende jeugdbendes. Het weer. Vannacht wordt het overal droog.